Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders was het eens van de bezuinigingen, maar kon het katshuispakket niet door zijn fractie krijgen. Dat heeft VVD-fractieleider Blok gezegd in het tv-programma Buitenhof. Blok heeft de indruk dat Wilders in zijn fractie stevig onder druk is gezet om het pakket te verwerpen. Wilders zei gisteren dat vooral AOW'ers de dupe zouden worden van de bezuinigingen en sprak van een dictaat van Europa. Op Twitter noemde Wilders de bewering van Blok grote onzin. Volgens Wilders is de PVV-fractie unaniem tegen de plannen. In Amsterdam-West zijn de twee treinen weggesleept die gisteren frontaal op elkaar botsten. Spoorbeheerder ProRail bekijkt nu in hoeverre de rails is beschadigd. Pas daarna valt een besluit of het treinverkeer bij Amsterdam-West weer langzaam op gang kan komen. Algemeen wordt aangenomen dat het nog een groot deel van de dag ontregeld zal zijn. De stoptrein van Amsterdam naar Uitgeest en de sneltrein van Den Helder naar Nijmegen botsten gisteren aan het begin van de avond frontaal op elkaar. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Bij het ongeluk raakten 42 mensen zwaar gewond. Ze liepen onder meer botbreuken op. Iran is begonnen met het namaken van de Amerikaanse drone die vorig jaar werd buitgemaakt in het grensgebied met Afghanistan. Het onbemande vliegtuigje werd door de VS gebruikt voor verkenningen. Iran zegt dat het de drone heeft neergehaald en dat een aantal landen belangstelling heeft getoond voor het toestel, met name Rusland en China. De Amerikanen betwijfelen of Iran de software in het toestel heeft ontcijferd. In het Brabantse dorp Liemte bij Bokstel is een dode baby gevonden. Het kind werd vanochtend door een voorbijganger ontdekt onder een viaduct bij de A2. Het is nog niet bekend of het om een jongetje of een meisje gaat en of de baby pas geboren was. De politie geeft voorlopig geen nadere informatie. Het weer, zonnige periode, maar ook buien. In het zuiden en oosten met kans op hagel en onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind en het is een graad of 12. Vanavond wordt het droger, maar morgen is het opnieuw wisselvallig.